Jan van der Putten met het NOS Journaal. Demissionair staatssecretaris Marielle Paul van Emancipatie... heeft in Boedapest fel uitgehaald naar de Hongaarse regering. Ze hekelde de inperking van LHBTI-rechten... en het verbieden van de Pride Mars morgen in de Hongaarse hoofdstad. Wat Paul betreft houdt Brussel voor straf geld voor Hongarije in. De burgemeester van Boedapest, fel tegenstander van premier Orbán... laat de mars morgen toch doorgaan. Tal van Europese politici willen morgen meelopen in Budapest... om zo op te komen voor gelijke rechten. In de omgeving van Turijn hebben de Italiaanse autoriteiten... twee sterk verwaarloosde kinderen gevonden van Nederlandse ouders. De jongen en het meisje van 9 en 6 droegen allebei nog luiers... en konden nauwelijks spreken, lezen of schrijven. En ze gingen niet naar school. Ze leefden in een vervallen boerderij midden in het bos. Waar de Nederlandse ouders vandaan komen is niet duidelijk. Italiaanse hulpdiensten hebben de kinderen uit huis geplaatst. Waarschijnlijk komt er toch weer subsidie voor de bouw van windparken op de Noordzee. Demissionair minister Hermans van Klimaat maakte dat vandaag bekend. De afgelopen jaren werden windparken op zee zonder subsidie gebouwd... maar hoge kosten en onzekerheid over toekomstig elektriciteitsgebruik van de industrie... maken subsidie nu toch weer nodig, vinden energiebedrijven. In 2033 moet driekwart van de elektriciteit in Nederland afkomstig zijn van windparken op zee. De parken die die stroom opwekken moeten binnenkort worden gebouwd. De oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius... wordt verdacht van 23 misdrijven als verkrachting en mishandeling. De politie heeft hem 14 keer ondervraagd. Het dossier is nu afgerond en doorgestuurd naar het Noorse Openbaar Ministerie.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 from you, pull me back, your lips so tasty better things to do. I got better things She be a wake, come my wake up. She the tried very hard to be together and uh, speak in a, in a low voice.